De Japanse premier Hatoyama treedt af. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt nadat de Japanse media hadden bericht over zijn voornemen om op te stappen. Het vertrek van Hatoyama hangt samen met verkiezingen voor de Japanse Senaat volgende maand. Zijn democratische partij staat op fors verlies... onder meer omdat hij terugkwam op zijn verkiezingsbelofte... om een Amerikaanse marinebasis te sluiten. Hatoyama is de vierde Japanse premier op rij... die binnen een jaar moet vertrekken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft een verzoek van haar Turkse collega naast zich neergelegd om Israël te veroordelen voor de aanval op het hulpconvooi voor Gaza. Clinton riep anderen op om zorgvuldig te reageren. Ze vindt het niet nodig dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek komt. Maar aan het Israëlische onderzoek naar de gebeurtenissen van maandag... zouden wel andere landen zoals Turkije moeten kunnen meedoen. Bij de bestorming van het konvooi door Israëlische commando's... kwamen negen mensen om het leven, onder wie vier Turken. President Obama heeft de Turkse premier Erdogan daarvoor gecondoleerd. Israël wil het overgrote deel van de bijna 700 activisten die werden opgepakt... zo snel mogelijk uitzetten... Zo'n 50 mensen worden langer vastgehouden omdat ze geweld zouden hebben gebruikt. In de Duitse stad Göttingen zijn drie explosieve experts omgekomen toen een vliegtuigbom die ze zouden ruimen onverwacht ontplofte. De bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden op 7 meter diepte onder een plein. Hij zou gisteravond onschadelijk worden gemaakt, maar een uur voor het zover was ontplofte de bom. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Er werd op dat moment niet aan de bom gewerkt en de ontruiming van het omliggende gebied was nog aan de gang. Bij de ontploffing raakten zes mensen gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het weer, vannacht kans op mist en vooral in het zuiden bewolkt. Het is een graad of 8. Overdag vrij zonnig en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar.